9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er komt een verplichte quarantaine voor mensen van wie het bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat ze besmet kunnen zijn met het coronavirus. Ook moeten mensen die in een land zijn geweest waarvan het reisadvies op oranje staat verplicht in quarantaine. Dat heeft minister De Jonge laten weten aan de Tweede Kamer. De regeling gaat zo snel mogelijk in. De Jonge wil verder mensen die in risicogebieden zijn geweest verplichten om mee te werken aan een bron- en contactonderzoek. Dat moet nog wettelijk geregeld worden. De verplichting wordt ingesteld omdat GGD's melden dat mensen niet goed meewerken met het onderzoek. Voormalig koffieshophouder Johan van Laarhoven wordt vervroegd vrijgelaten, meldt de NRC en bevestigt zijn advocaat Knoops. Van Laarhoven werd in 2014 in Thailand opgepakt nadat het OM daarom informatie had gevraagd in een onderzoek naar onder meer het witwassen van drugsgeld. Het Thaise OM besloot hem zelf te vervolgen, waarna Van Laarhoven daar 100 jaar cel kreeg. De ombudsman oordeelde dat Nederland onzorgvuldig had gehandeld. Van Laarhoven werd naar Nederland teruggebracht na onderhandelingen met de Thaise regering. Zijn straf is omgezet naar Nederlandse maatstaven. Facebook en Instagram gaan stereotype afbeeldingen, foto's en video's van zwarte pieten verwijderen. Het gaat om pieten die duidelijk met zwarte schmink of make-up donkerder zijn gemaakt. Samen met andere stereotyperende kenmerken, zoals een pruik met krullen of grote dikke lippen. Schoorsteenpieten en roetveegpieten mogen nog wel. Naast Zwarte Piet gaan de twee sociale netwerken ook bepaalde Joodse stereotypen weren. Volgens het bedrijf gaat het dan om stereotypen die antisemitisme aanwakkeren. Het weer, er trekken zware regen- en onweersbuien over het midden, oosten en zuidoosten van het land. De lokale buien kunnen voor veel schade zorgen. Verder is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen opnieuw 30 tot 35 graden met in het zuiden kans op stevige onweersbuien. Vanaf donderdag is het wat koeler.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 En autopech? Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Daarom nu Wegenwacht Europa Standaard met 20% korting. Dan is de beste hulp, ook in het buitenland, altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl slash Wegenwacht. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Vandaag een speciale uitzending met alleen maar nummers van vinyl. Het eerste uur is een klein beetje eh, anders gelopen dan gepland... door wat eh, technische problemen. Die zijn gelukkig opgelost. Dus we kunnen vrolijk verder gaan met eh, de geplande lijst. Het eerste nummer wat ik had van dit uur heet Poinciana. Het is uitgevoerd door het Dave Brubeck Quartet. En het is een... Ehm, registratie van een aantal live optredens in Mexico in 1967. In het Engels heet het nummer The Song of the Tree. En natuurlijk werd Dave Brubeck vergezeld door Paul Desmond, Gene Wright en Joe Morello. Maar ook een tweetal eh, Mexicaanse artiesten. Salvador Aguirre op bongos en eh, conga. En Benjamin uh, Correa op gitaar. Volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Col Coleman Hawkins, de Hawk. Ehm, je heeft een eh, all-star eh, bezetting uitgenodigd eh, om een opname te maken. Dat is niet altijd een garantie voor succes. Maar in dit geval is het een, is het heel goed geworden. Hij wordt vergezeld door Idris Sullivan op trompet... J.J. Johnson op trombone... Natuurlijk is Coleman Hawkins op tenorsax... Hank Jones op piano, Barry Galbraith op gitaar... en Oscar Pettiford op bas, Joe Jones op drums. Gaat u luisteren naar het nummer Chant... Música Hawkins met J.J. Ehm, Johnson natuurlijk. Ehm, we gaan verder met Stan Getz. Stan heeft zichzelf verschillende keren uitgevonden. En dat bedoel ik natuurlijk op zijn muziekkeuzes, eh, uh, ontwikkeling, ehm, stijlen. Noem het maar op. Hij is begonnen toen hij 15 was eh, op te treden samen met Jack Teagarden... Garden en eh, verbaasde zowel de ehm, muzikanten als het publiek de, toen. Het was in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. En hij was gewoon nog te jong om deel te nemen aan het leger. Later is hij natuurlijk de Bossa Nova gaan eh, ontdekken... en heeft het groot en beroemd gemaakt in de hele wereld. Toen hij daar een beetje klaar mee was, uitontwikkeld was... Ehm, kwam hij in die tijd kwam hij in contact met eh, de muziek van Burt Bacharach en Hal David... En ook daar heeft hij een album eh, van gemaakt om hun eh, muziek te vertolken. Te vertalen eigenlijk in zijn stijl. Het album heet What the World Needs Know. Uh, Stan Getz plays Beckerick en David. Ik ga draaien daarvan The Look of Love. Gets plays Beckerick en David met The Look of Love. Hij werd erop vergezeld door Walter Brooker op bas, Chick Corea op piano... Philip Upchurch op gitaar, Roy Haynes of Curtis Prince... afhankelijk van het nummer op drums. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is eh, van het Dave Brubeck kwartet. Het is van hun eh, hele beroemde album Red, Hot and Cool. En ik ga daarvan draaien Love Walked In. Dave Brubeck Quartet ehm, met het album Red Hot Enkel, Een live album opgenomen at Basin Street in New York. Dave Brubeck had weinig tijd en ze hebben er eh, eigenlijk een eh, zogenaamde mise-en-scène opname van gemaakt. In één keer alles opnemen voor het publiek en hopen maar dat het allemaal goed gaat. En het is eh, geweldig goed gegaan, want het is een heel beroemd album geworden. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Count Basie. En het nummer dat heet Money is Honey Love. If I had my money, my honey would be here with me. up this morning. My gal said I'm through. You get yourself some money and I'll come back to you. Money is honey. Where can my honey be? If I had my money, my honey would be here with me. Now I'm doing bad and you're doing fine. But when I had my loot, the jelly flowed like wine. Money is honey where can my honey be? and skinny. The limit was the sky. Now I'm poor and hungry, and you ain't got no eyes. Money is honey. Where can my honey be? If I had my money, my money would be here with me. Dat was Muxies ehm, Count Basie met Money is Honey Love. Het volgende nummer wat ik eh, klaar ga zetten is Muxies Pannier Relaxing at the Tour. Omdat ik nu een aantal nummertjes van een single draai... moet ik eventjes van pick-up wisselen. Eén moment en dan kunt u luisteren naar Muxies Pannier. dat was uh, eh, Muxie Spanier met Relaxing at the Tour. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Bunny Berrican. Bunny Berrican was een uh, jazz-trompetist uit het swingtijdperk. Naast Louis Armstrong en Roy Eldridge was hij eh, een van de andere belangrijke trompetisten. Hij heeft onder andere gespeeld een tijdje bij Benny Goodman... maar ook bij Glenn Miller. En heeft ook Billy Holiday een tijd begeleid... Hij is daarna zijn eigen carrière begonnen. Is daar niet heel succesvol mee geworden. Maar heeft een aantal, eh, wel een aantal hits gescoord. En die ook in een aantal films zijn gebruikt. Waaronder een eh, hit I Can't Get Started. Ik heb klaar liggen Zebin Blues van Bunny Berrican. technisch probleempje. Dat krijg je met grammofoonplaat. In dit geval een singeltje wat krom lijkt te zijn en niet goed speelt. Daarom gaan we maar over naar de volgende. En dat is Red Allen met Pleasing Paul. Dat was Red Allen met Pleasing Paul. Het volgende nummer wat klaar ligt is van eh, Jack T. Garden. Het heet Tin Roof Blues. natuurlijk ook een plaat die blijft hangen. Dat is in het tijdperk van computers niet meer echt mogelijk. Maar met uh, eh, vinylplaten eh, wel zeker. We gaan vrolijk door met het volgende nummer gewoon. Dat is van eh, George Lewis. En het is een live nummer en het heet Georgia Camp Meeting. and gentlemen, we want to welcome you to a jazz concert at Artesian Hall. We're going to start off in real fine, old-fashioned style. George Lewis and his band, a cakewalk with the Georgia Camp Meeting. Dat was George Lewis in concert met Georgia Camp Meeting. ga verder met ehm, iets anders. Net King Cole Trio met Route 66. Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip when you make trip. Get your kicks on Route 66. 66. Het Net King Cole Trio met Route 66. Ik ga verder met um, opnieuw een vocaal nummer. Het is van L. Johnson en uh, Bing Crosby. Het heet Alexander's Ragtime Band. Really? Did you? Yeah. Don't tell me the first time you heard the song is when... Your mama had you on a lap, you know, listen to me oh, singing. Oh, no, no. I came to the show on a go devil that a day. A go devil? <laughs> yes. Well, Bing, look, let's stop this kidding. I, I think you ought to No, you ought to start it. No, you started. You think please. so? Yeah, I think so. Well, if you insist. Mm-hmm. Come on in here. Come on in here. Oh, you dog. Alexander's Ragtime Band. Come on in here. Come on in here. About best band in the land. Take and play a bugle call like you never heard before. So natural that you wanna go to war. That's just the business man, what am? Oh, honey lamb, come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man, who's the leader of the band. And if you can, not Come on in here. Come on in here. Come on in here. Come on in here, Alexander's Ragtime Band. That's the mighty Xander himself playing it. Oh, yeah, that's him. Ain't nobody else. Oh, he's a riverboat man. Riverboat? What do you know about riverboats? Oh, I made many a happy buck on them riverboats. Playing in the band? No, no. Making four the hard way. Two deuces, That's it. <laughs> <laughs> here, standing right here, is the best band in the land. They can play a bugle call like you never heard before. That's just the bestest band, what am? Oh, honeyland, come on along, come on along, come on along, come on along. Let me take you by the hand. Here's my lily white, up to the man, the mighty man. I'm talking about the man, mm, the leader of the band if you care to hear that Swanee River playing ragtime, come on in here. Come on in here. Come on in here. Come on in here. Alexander's ragtime band. Alexander's ragtime band. Dat was natuurlijk Bing Crosby met um, L. Johnson. ga verder met Britse jazz. Ehm, en wel met Chris Barber en Lonnie Doneken. In de tijd van J.J. Johnson was hij natuurlijk de grote trombonist. Maar eh, Chris Barber heeft hem eh, eh, opgevolgd. Is voor zichzelf begonnen en heeft daar veel succes mee gehad. Ik ga een nummer draaien van een ehm, album dat heet gelijknamig Chris Barber en Lonnie Doneken. En het nummer heet Ice Cream. Chris Barber met Lonnie Donegan. Met toegekomen... Ho. met eh, toegekomen aan het laatste nummer van het eh, tweede uur eh, CFM Jazz. Alles van vinyl. En straks gaan we verder met een aantal hele andere platen.